uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op een militaire basis in Somalië heeft een militair vijf mensen doodgeschoten. De schutter opende het vuur tijdens een gebed. De man werd zelf ook doodgeschoten. Volgens een bron van persbureau Reuters was hij eerder overgestapt van terreurorganisatie Al-Shabaab naar het Somalische leger. Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De terreurgroep probeert al jaren de Somalische regering omver te werpen... om zo een streng islamitische staat te vestigen. Demissionair minister Bruins Slot spreekt zich uit tegen een eventueel Israëlisch offensief in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Volgens meerdere bronnen voert Israël steeds meer luchtaanvallen uit op de stad Rafah, waar veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Volgens Bruins slot zal grootscheeps militair optreden in de drukbevolkte stad leiden tot veel burgerdoden en een grotere humanitaire ramp. Ze noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. Dat is volgens haar ook in het belang van de mensen die gegrijzeld worden door Hamas. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd twee ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Bert van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op twee momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. Journalist en voice-over Hanneke de Jonge is de nieuwe stem van het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Een jury koos haar uit meer dan 7000 aanmeldingen. De Jonge volgt Hans Hogendoorn op, die het intro en de jingles van het programma al sinds de jaren 70 insprak.